11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De algemene beschouwingen zijn begonnen met een felle woordenwisseling... tussen SP-leider Roemer en PVV-voorman Wilders. Wilders probeerde het debat uit te stellen... om te kunnen praten over de vluchtelingenstroom... die hij weer een asieltsunami noemde. De overgrote meerderheid van de Kamer wees dat verzoek af. De meeste fracties vinden dat de problematiek heel goed besproken kan worden... op een later moment in de algemene beschouwingen. Roemer verweet Wilders haat te zaaien en groepen tegen elkaar op te zetten. Volgens Wilders gooit Roemer door de manier waarop hij met asielzoekers omgaat een bom op Nederland. Een meisje van 15 uit Sittard wordt ervan verdacht dat ze lid is van een criminele organisatie die terroristische misdrijven wil plegen. Dat meldt de Telegraaf. meisje mag alleen contact hebben met haar advocaat die weinig over de zaak mag zeggen. Ze zou uit Somalië komen en al een tijd met haar moeder en broertje in Sittard wonen. Duizenden politieagenten blokkeren in Den Haag de toegang tot een aantal ministeries. Ze vormen een menselijke keten rond de gebouwen. Niemand kan naar binnen. De blokkades duren waarschijnlijk tot één uur. Daarna willen de agenten naar het Malieveld om te demonstreren. Omdat agenten uit het hele land aan de actie meedoen... zijn veel politiebureaus vandaag dicht. In Libië worden vluchtelingen vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Op de website Vice zijn beelden te zien van een vluchtelingenkamp net buiten de hoofdstad Tripoli. Veel mensen zijn ziek en hebben te weinig eten. Militieleden houden de vluchtelingen in bedwang met zwepen en waarschuwingsschoten. De vluchtelingen in Libië komen vooral uit Somalië en Eritrea. Het Amerikaanse technologiebedrijf HP schrapt 25 tot 30.000 banen. Dat is zo'n 10% van het totale personeelsbestand. Volgens de topvrouw van HP moeten de kosten omlaag. Of de ontslagronde ook gevolgen heeft voor de Nederlandse werknemers van HP is nog onduidelijk.